Engeland wordt al dagen geteisterd door zware regenval en het einde is nog niet in zicht. Honderden gezinnen die zonder stroom zitten hebben van het energiebedrijf een gratis kerstdiner gekregen in een pub of restaurant. In Vinkeveen heeft een hoogbejaarde vrouw een aantal kerkgangers aangereden. Dat gebeurde de afgelopen avond rond 8 uur toen een groep mensen de kerk uitkwam. De 82-jarige automobiliste gaf plotseling gas en reed over een van de kerkgangers heen. Het slachtoffer, een jonge vrouw, ligt met heupletsel in het ziekenhuis. Een andere vrouw werd ook geraakt en is licht gewond. De automobiliste is ongedeerd. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de bejaarde vrouw in Vinkeveen met opzet op de groep is ingereden. In een winkelcentrum in België is 220.000 euro gevonden van de Albanese maffia. Het geld lag in een lokker in Sint-Niklaas en was van een Albanees die een dag eerder was opgepakt. Zijn vrouw had het geld in het winkelcentrum in Sint-Niklaas verstopt en wist waarschijnlijk niet dat de lokker om 10 uur s'avonds automatisch open zou gaan. De politie bleef daar wachten tot de vrouw weer kwam om het geld op te halen. Ze bleek ook een sleutel bij zich te hebben van een bankkluis... waarin ook een klein kapitaal lag. De Albanese maffiabaas werd in diverse landen gezocht... voor drugshandel en gewapende overvallen. Hij zou nog 24 jaar cel te goed hebben. Het weer, vannacht lokaal kans op een mistbank, minima iets boven het vriespunt. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het zuidwesten kans op een bui, het wordt 6 of 7 graden.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 When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm.